11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Brussel is er vanmiddag een ingelaste top van de EU met de Turkse regering. Doel is het bereiken van een akkoord dat moet helpen een einde te maken aan de vluchtelingencrisis. Turkije moet vluchtelingen die naar de EU willen gaan tegenhouden. Met name wil de EU dat er afspraken worden gemaakt over betere grensbewaking tussen Turkije en Griekenland. Veel illegale migratie, en die gaat vaak over zee, gaat via Griekenland. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat de EU en Turkije op het allerhoogste politieke niveau met elkaar praten. De Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA, mag vanaf vandaag niet meer ongericht al het telefoonverkeer in de VS in de gaten houden. Tot nu toe verzamelde de NSA gegevens over alle telefoongesprekken. Zo werd opgeslagen naar wie mensen belden en hoe lang de gesprekken duurden. Een commissie van het Witte Huis zegt dat er nog nooit iets heeft opgeleverd. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep gisteravond urenlang onbereikbaar geweest. Zo gaan om een van de grootste aanvallen tot nu toe. De site en de app van de NOS waren lange tijd onbereikbaar en ook de sites van andere landelijke en regionale omroepen. Even na middernacht werd de NOS-site weer beter bereikbaar, maar nog niet alle gebruikers kunnen terecht op de app. Bij een DDoS-aanval wordt een computersysteem bestookt met extreem veel bezoeken. Daardoor gaat de server plat. Bokser Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijt. De Oekraïner werd op punten verslagen door de 12 jaar jongere Brit Tyson Fury. Fury's overwinning was onverwacht. Veel mensen dachten dat Klitschko korte metten met hem zou maken. Klitschko was namelijk 11 jaar lang ongeslagen gebleven. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en het wordt een graad of 11. Vanmiddag en vanavond is er enige tijd zuidwesterstorm... met in het noorden zware windstoten. En ook morgen nog veel regen en veel wind. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A10 West richting Den Haag is dicht tussen Osdorp en Knopen de Nieuwe Meer.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 what you're putting down. Everybody's trying to dig you, baby. Everybody but me. Everybody's trying to dig you. Everybody but me. You're fooling everybody in town, but baby, I know what you're putting down. a show and a dance. with a new hat, new dress, and a new pair of shoes. Yes, you came home at 8 o'clock last night with a new hat, new dress, and a new pair of shoes. You ain't working nowhere in town, so baby, I know what you're putting down. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb nog een uur met heerlijke eh, jazznummers voor u. Vooral uh, eh, oude bekenden uit, eh, uit de verzameling. En de volgende die ik ga draaien is Charlie Parker. Ik heb een verzamelalbum dat heet Charlie Parker 1940-1948. Een studio chronicle. Hij speelde in het begin van zijn carrière bij een orkest van, dat heet J. McShane en His Orchestra... En dat wordt natuurlijk geleid door Jay McShane. En eh, naast nummers van dit, eh, van dit orkest staan op het verzamelalbum nog vele andere nummers. En die een eh, goed beeld geven van eigenlijk hoe de jonge Charlie Parker uitgroeit tot een van de belangrijkste figuren in de jazz. Naast iemand als Louis Armstrong. U gaat luisteren naar twee nummers van dit album uit zijn, zijn vroege periode. Dat heet Oh Lady Be Good en Lonely Boy Blues. Beide opgenomen in, um, in 1941. Charlie Parker uit het begin van zijn carrière. Ik ga verder met een nummer van een verzamelalbum van de Hot Record Society. Een platenlabel uit de jaren 30, 40 in New York. Die vele bands die destijds in New York optraden um, live heeft opgenomen. En een van die bands is de Briggs Flegel Orchestra. En ehm, iemand die daar ook op speelde, die ook eh, redelijk bekend is uit die tijd, is Pee Wee Irwin. U gaat luisteren naar A Slide Case of the Shakes. Riksvliegel Orchestra. oude nummers voor een eh, presentator is dat ze niet zo lang duren. Dus dat je vele van dat soort nummers kan draaien. En ook snel weer andere eh, artiesten kan, eh, kan presenteren.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 dance till three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you wear your hat the use of beauty, the memory of all that.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 Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife Hey, we danced till three. Well, you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. Gerald en Louis Armstrong. Iemand anders met een geweldige stem is Nina Simone. Van haar album uit 1962, Nina Simone sings Ellington... It Don't Mean a Thing. if it's sweet or hot. Nina Simone met It Don't Mean a Thing. Een andere zangeres met een fantastische stem is Etta James. Van haar album The Chessbox ga ik een eh, nummer draaien. Dat heet Don't Cry Baby. En daarna ga ik een, album, een eh, ander album nemen. En dat heet Tell Mama. En daar ga ik een eh, nummer draaien... wat in een aantal top 10 lijstjes voorkomt... van de beste nummers van Etta James. En dat heet I Rather Go Blind... Don't cry, baby. Dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, cause you know, you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on sweetheart, and let's try it over again. Netta James gaan we weer een hele andere kant op, naar Joe Henderson. Een van zijn beste albums is het eh, album Inner Urge uit 1964. Hij wordt daarin eh, vergezeld door een aantal grote namen wederom. McCoy Tyner op uh, piano, Elvin Jones op ehm, bas, was het geloof ik. En ehm, Bob Crenshaw. Eh, u gaat luisteren naar het nummer Inner Urge, het gelijknamige nummer eh, van het album van Joe Henderson. geluisterd naar Inner Urge van Joe Henderson op uh, tenorsax. En hij wordt natuurlijk vergezeld van McCoy Tyner op piano... van Bob Crenshaw op bas en Elvin Jones op drums. Dit nummer duurt eh, maar liefst 12 minuten en dat is een beetje te lang voor deze uitzending. En daarom gaan we verder met een eh, nummer van Art Pepper. En dat is van hetzelfde album als ik eerder gedraaid heb. En dat album is Intensity en ik ga het nummer draaien dat heet Too Close for Comfort van Art Pepper. Art Pepper met Too Close for Comfort. Ik ga nog een nummer draaien van een album wat ik eerder al gedraaid heb. Het eh, geweldige album van Carl Allen en Rodney Whitaker. Eh, het album heet Get Ready en ik ga het nummer draaien dat heet Laishia's Walk. Een, uh, een tribute de naar de vrouw van Carl Allen. Laishia's Walk van Carl Allen en Rodney Whittaker. Lashia's Walk. Ik ben alweer toegekomen aan de laatste twee nummers van vandaag. En ik dacht zo met december voor de, voor de boeg... Ehm, ik moet het perfecte jazzalbum vinden voor de feestdagen. En dat had ik thuis liggen, want dat heb ik een aantal jaren geleden ben ik dat tegengekomen. En dat is namelijk Ella Fitzgerald met het Cole Porter Songbook. Op dit album um, zijn, bestaan er twee cd's, uh, zingt ze alle nummers geschreven door Cole Porter. En dat zijn er nogal wat en het zijn geweldige nummers. U gaat luisteren naar I Love Paris en I've Got You Under My Skin. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray skies. Whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the spring. geluisterd naar Ella Fitzgerald. Het is bijna 12 uur, het einde van CFM Jazz. Nog een hele fijne dag en eh, tot gauw. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar Ella Fitzgerald met I Got You Under My Skin.